Telecomwaakhond Opta stelt KPN onder verscherpt toezicht. Dat betekent dat de Opta het risico dat KPN wet en regelgeving overtreedt hoog inschat. De aanleiding voor de maatregel zijn overtredingen die KPN heeft gepleegd. In verband met het onderzoek doet de opdracht geen mededelingen over de aard daarvan, maar ze hebben niets te maken met de recente invallen van de NMA in een onderzoek naar verboden prijsafspraken. De opdag heeft KPN al een keer eerder onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat was in 2005. Toen kreeg het telecombedrijf uiteindelijk een boete van 17 miljoen euro voor het verstrekken van ongeoorloofde kortingen aan zakelijke klanten. Schiphol en de luchtverkeersleiding letten onvoldoende of piloten bij het taxiën naar de startbaan fouten maken. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na een onderzoek naar een verkeerd opgestegen KLM-toestel. In februari steeg de Boeing per ongeluk op van een taxibaan in plaats van een startbaan. Het was toen nog donker en niemand had de fout tijdig in de gaten. Het vliegtuig vloog door de verkeerde start rakelings langs een landend Marokkaans toestel. De onderzoeksraad vindt dat Schiphol maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen. Oud-provo en kabouterleider Roel van Duin krijgt alsnog een aantal documenten die de inlichtingendienst AIVD over hem in het archief heeft. De Raad van State maakte met deze uitspraak een einde aan een zaak die al sinds 2009 liep. Van Duin schrijft zijn memoires en wilde daarom inzagen in de documenten. Hij was erachter gekomen dat hij jarenlang door de inlichtingendienst was geschaduwd. De Raad van State heeft nu bepaald dat hij bepaalde stukken van voor 1982 mag lezen. Recentere stukken mogen wat betreft de Raad nog onder de geheimhouding vallen. Het weer bewolkt en vooral in het zuidwesten hier en daar een bui. Temperatuur 6 graden in het oosten en een graad of 9 aan zee. Morgen is het bewolkt en valt vooral in het oosten regen. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de AMB. In het westen van het land staan nog files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer... De A28 Zwolle-Utrecht bij de afrit Maarn 4. En de A44 Amsterdam-Wassenaar bij Voorhout 2 kilometer na een ongeluk. De afrit Voorhout is dicht en de rechte rijstrook.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 listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas ze birthday. is de Winterse 50 er weer. De hitlijst met de allergrootste kerst- en winterhits aller tijden. Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. De Winterse 50. Vrijdag 23 december.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 Dik Hark met het NOS Journaal. De Avocabo roept zijn leden in het voortgezet onderwijs op tot een staking op maandag 9 januari. Die actie op de eerste schooldag van het nieuwe